Mariel Hageman met het NOS. De top van ABN AMRO ziet af van de omstreden loonsverhoging van 100.000 euro. Het nieuws over de verhoging maakte de afgelopen week een golf van negatieve reacties los. Onder andere van de eigen bankmedewerkers. Maar ook minister Dijsselbloem en de Tweede Kamer reageerden gepikeerd. Dijsselbloem stelde de beursgang van ABN AMRO uit, onder meer vanwege de commotie. Ondanks dat zei de raad van bestuur van de bank vrijdag nog bij de loonsverhoging te blijven. Nu stelt ABN AMRO in een persverklaring dat het ontstaande onrust begrijpt en betreurt. De storm aan kritiek is schadelijk voor klanten, ABN-medewerkers en het vertrouwen van het publiek. En daarom ziet de bank af van de loonsverhoging. Op de rampplek waar afgelopen week de Airbus van Germanwings neerstortte... zijn 78 unieke DNA-profielen gevonden. Het DNA-materiaal wordt vergeleken met dat van familieleden van 150 slachtoffers... heeft het Openbaar Ministerie in Frankrijk bekendgemaakt. Het OM meldt ook dat er een toegangsweg wordt aangelegd naar de rampplek in de Franse Alpen... zodat grote brokstukken van het vliegtuig kunnen worden vervoerd... die te groot zijn om weg te halen met een helikopter. Turkije heeft vijf Nederlanders opgepakt die de grens met Syrië wilden oversteken. Turkse media berichten dat ze gisteren vlakbij de grens werden aangehouden. Over de vijf Nederlanders zijn verder nog geen details bekend. Zo is het onduidelijk of het jihadisten zijn. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en het Openbaar Ministerie kunnen het bericht niet bevestigen. Vervoerders van levensgevaarlijke stoffen melden ernstige incidenten lang niet altijd, terwijl ze dat volgens de wet wel moeten doen. Dat blijkt uit documenten die nu.nl heeft opgevraagd bij de inspectie Leefomgeving en Transport. Uit een memo van de inspectie blijkt dat incidenten soms worden verzwegen om een boete te ontlopen. Het weer regen en aan de kust een stormachtige wind. Ook vanavond buien met kans op zware windstoten. Morgen geregeld zon, maar ook weer kans op een bui. Het waait dan stevig, temperatuur rond een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat tussen Diemen en Muiden 4 kilometer. Richting Amsterdam staat 4 kilometer tussen Amersfoort Noord en Eembrugge. En op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Daar staat er werkzaamheden tussen Delft-Zuid en de afrit Overschie 4 kilometer.